Ik ben vandaag begonnen met ABBA, Voulez-vous. Gevolgd door Brian Adams met Heaven. En ik ga door met Lionel Richie, All Night Long. Nuttige Steken. Nuttige Steken is een project dat pluspunt in samenwerking met de verbeelding. Wij leren de deelnemers naaien op een naaimachine... en ieder aan een zelfgekozen project en in eigen tempo. Naaimachines zijn aanwezig en als je kan wil je wel graag je eigen stof meenemen. We hebben heel veel aandacht voor jou en het proces. Het resultaat staat voorop. Leren naaien vraagt veel geduld en samen komen we er altijd weer mee verder. De nuttige steek is elke woensdagochtend in Pluspunt Centrum van 10 tot 12 uur. Heb je interesse? Neem dan contact op met Billy Lord 06 33 80 32 79 06 33 80 32 79. Heb je vroeger met veel plezier genaaid en nu nog fournituren, stoffen of zelfs een naaimachine op zolder staan. Onze deelnemer kunnen daar nog heel veel plezier aan hebben. Lee Towers, You Never Walk Alone. Sir Cliff Richard, geboren als Harry Roger Webb in 1940, is een Britse zanger en acteur. In 1995 is hij geridderd en werd zijn artiestennaam ook zijn officiële naam. Harry Webb werd geboren in Lucknow in India en koos zijn artiestennaam in 1958. Zijn eerste nummer, Move It, was eigenlijk een B-kantje van een cover. Namelijk het nummer Schoolboy Crush. Maar Radio Luxemburg koos voor deze kant en het kwam op de tweede plaats terecht in de Britse hitlijsten. In 1999 scoorde hij zijn laatste nummer 1 hit in Engeland met The Millennium Prayer. Hij heeft in de jaren 50, 60, 70, 80 en 90 in de Nederlandse en Belgische hitlijsten gestaan. Achterin volgens Cliff Richard met We Don't Talk Anymore, Power to All Our Friends en Summer Holiday. that never ends. To the people we want to be. Baby power to you and me. There's one old man spends his life growing flowers and caring for the bees. Power to the bees. There's one old lady spent her days making wine. The wine tasted fine. Power to the vine. Power to the boys that played rock and roll. I made my life so sweet. strong man plowing in the valley. He's living off the land. Power to the land. There's some young girl laying down in Monte Carlo, laying in the sun.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 baby, Dit was de Miami Sound Machine met Conga. Koffieinloop Pluspunt Centrum. Elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur kunt u bij Pluspunt Centrum in de grote zaal aanschuiven bij het inlooppunt. Mensen ontmoeten, oude bekenden tegenkomen of misschien nieuwe vrienden maken. Een kopje koffie drinken en vooral lekker babbelen. Gratis koffie en natuurlijk met wat lekkers. U hoeft zich niet aan te melden. Kom gewoon eens binnenlopen en doe met ons mee. Wil u toch informatie? Dan kan u altijd even bellen met 06 3380 3279. 06 3380 3279. Ik ga door met de scene. Blauw. geluisterd naar het leukste radiostation van Nederland. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to close to you. Why do stars? desire to you. Dit waren de Carpenters met Close to You. Twee avonden in de week is het jeugdhonk geopend voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De muziek staat altijd aan, net als de Playstation. Wij zorgen voor wat lekkers en gezonds om te snacken en hebben genoeg plekjes om te chillen. Ook organiseren we eens in de zoveel tijd poker- en beautyavonden. Speciaal voor onze jongens of meiden. Voel je welkom? Kom dan eens een keertje langs. En dat is iedere woensdagavond van 6 tot 9 en iedere vrijdagavond van half 8 tot half 11. En het is Pluspunt Noord. Ingang via de tuin aan de achterzijde. En de deelneming is helemaal gratis. En tijdens de jeugdhonk bieden wij verschillende activiteiten aan en mogelijkheden om gewoon lekker te chillen. Wil je weten wat te doen is? Volg dan onze Facebookpagina. Heb je leuke ideeën? Bel Marieke 06 36 300 809. 06 36 300 809. Dr. Hook and his Medicine Show. Baby, make her blue jeans talk. 1963 speelde Eric Clapton mee in de bluesband The Roosters. Na het opheffen van deze band speelde hij een maand in de groep Casey Jones en de Energies. In oktober werd hij opgenomen in de Yardbirds, waarvan hij 18 maanden lid zou blijven. Deze band was een kweekvijver van goede gitaristen. Na Eric Clapton kwamen nog Jimmy Page en Jeff Beck. De groep verwierf faam door zijn bluesgetinde rock. Eric Clapton verwierf de bijnaam Slowhand. Deze bijnaam kreeg hij omdat hij door zijn stijl van spelen regelmatig staden brak. En soms gewoon bleef doorspelen. En deze dan ter plekke verving, terwijl het publiek hem begeleidde met traag handgeklap. De platen die hij met Yardbirds uitbracht hadden veel succes. Desondanks verliet hij de Yardbirds in 1965 omdat hij vond dat de groep te veel op de commerciële tour ging. In 1991 kwam bij een tragisch ongeluk zijn zoontje om het leven. Een klein jaar later, op 1 januari 1992, bracht Eric Clapton uit Tears in Heaven. Die ga ik dan ook voor u draaien. Eric Clapton met Tears in Heaven.